bijdrage van het Rijk. Dat zegt minister Verhagen van Economische Zaken. Hij verwacht dat twee partijen in 2012 een vergunning zullen aanvragen om een nieuwe kerncentrale te bouwen, Delta en ERH. Die nieuwe centrale moet dan bij de bestaande centrale in Borselen komen. Verhagen is wel van plan om in deze kabinetsperiode een beslissing te nemen over die aanvragen, zodat de bouw in 2015 kan beginnen. President Obama heeft een akkoord bereikt met de Republikeinen over belastingen. De belastingvoordelen die door Obama's voorganger Bush zijn ingesteld voor vooral de rijke Amerikanen blijven de komende twee jaar van kracht. Die voordelen zouden op 1 januari aflopen. Eigenlijk wilde Obama de maatregelen alleen verlengen voor de mensen met een inkomen tot 250.000 dollar per jaar. De Republikeinen wilden dat ook de meerverdieners van de voordelen konden blijven profiteren en daar is Obama mee akkoord gegaan. In ruil krijgen 2 miljoen Amerikanen die eind december geen recht meer zouden hebben op een werkloosheidsuitkering, toch langer een uitkering. Het aantal doden na een aardverschuiving in Colombia is opgelopen tot zeker 23. Ook worden nog meer dan 100 mensen vermist. Een modderstroom verwoestte zondag tientallen huizen in Bello, voorstad van Medellin in het noorden van Colombia. De grond uit de heuvels kwam naar beneden na weken van zware regen. Ajax vertrekt vanochtend zonder Martin Jol naar Milaan voor de uitwedstrijd in de Champions League. De trainer nam gisteravond ontslag bij de club. Als reden voor zijn vertrek geeft Jol aan dat hij niet aan de verwachtingen kan voldoen. Dit seizoen won Ajax slechts twee van de acht wedstrijden. de achterstand op koplopers PSV en Twente is intussen opgelopen tot vijf punten. Jeugdtrainer Frank de Boer neemt voorlopig de taken over. Het weer, de vorst op grote schaal mist. Plaatselijk kan er wat neerslag vallen. Overdag kan de mist lang blijven hangen en het wordt min 1 tot plus 3 graden. Dit was het NOS Journal.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 Ah, there she goes again, the dope is Ethiopian. In other words, she came through exploding in the podium. scorching, killing me softly, Lauren or Kevorkian. Can't tell if she's cuckoo or corky when asked her, her name and she said, call me 10.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 Ooh. don't wanna Doral Megens met het NOS-journaal.